Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. We samen Giro 555 opengesteld om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Er komt een nationale hulpactie. De beving, die een kracht had van 7,8 op de schaal van Richter, had een verwoestend effect. Zeker 3700 mensen kwamen om het leven en 7000 mensen raakten gewond. De Filipijnse Mary Jane Veloso wordt toch ter dood gebracht in Indonesië. President Widodo had eerder vandaag toegezegd dat hij de zaak zou bespreken met de procureur-generaal. Gisteren kreeg de vrouw te horen dat de doodstraf snel wordt voltrokken. De Filipijnse president had Widodo gevraagd de zaak op humanitaire gronden nog eens te bekijken. Maar de procureur-generaal zegt dat de executie gewoon doorgaat. De vrouw is veroordeeld voor drugsmokkel, maar houdt vol dat ze onschuldig is. Nog eens acht buitenlanders en een Indonesiër worden snel voor het vuurpeloton gezet. Koning Willem-Alexander is tevreden over de nieuwe opzet van Koningsdag. Hij is blij dat de traditie en het enthousiasme van de oude Koninginnedag gewoon doorgaan... en zegt dat hij geprobeerd heeft nieuwe elementen toe te voegen aan het feest. Willem-Alexander sloot de officiële festiviteiten af met een toespraak. daarin bedankt hij de organisatie en zei hij dat hij trots is op iedereen die vandaag samen met hem continuïteit en verandering heeft gevierd. Het internationale antidopingbureau WADA heeft een speciale kliklijn geopend over dopinggebruik in Rusland. Mensen met informatie kunnen daar anoniem terecht. De kliklijn komt voort uit een geruchtmakende reportage van de Duitse televisiezender ARD van december. De makers beweren dat Rusland een nationaal dopingprogramma heeft. Het antidopingbureau heeft ook een commissie ingesteld die de beschuldiging onderzoekt. Het weer, het blijft vanmiddag droog en op de meeste plaatsen zonnig. Alleen in het zuidoosten en oosten is het bewolkt. Het is 10 tot 13 graden. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen. Aan de grond tot onder de min 5 graden. Morgen geregeld zon, maar er trekken ook buien over. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.